Michel Koenen met het NOS-journaal. Duitsland mag terroristische dreiging vormen, versnelt het land uitzetten... ook al hebben ze geen strafblad. Dat is niet in strijd met de grondwet, heeft het Hoge Rechtshof in Karlsruhe bepaald... na een zaak die door een uitgewezen Algerijn was aangespannen. de regels gelden voor mensen zonder Duitse nationaliteit... die een aanslag zouden willen plegen. Het Nederlandse bedrijf dat de attractie heeft gemaakt die op een kermis in de VS afbrak, houdt allezelfde soorten attracties dicht. Bij het ongeluk kwam een man van 18 om het leven en raakte zeven inzittenden gewond. De Tilburgse kermis is een van de plekken in Nederland waar de attractie staat. De president van No Surrender in Emmen is veroordeeld tot drie maanden cel vanwege handel in speed en cocaïne. En dat is een stuk lager dan de eis van het Openbaar Ministerie. Volgens de rechter handelde de man van 48 alleen in het clubhuis en ging het om geringe hoeveelheden. Omdat hij al drie maanden in voorarrest heeft gezeten, komt de man gelijk weer vrij. Luchtvaartmaatschappij Etihad heeft vorig jaar een recordverlies geleden van bijna 2 miljard dollar. De vijf jaar daarvoor maakte de luchtvaartmaatschappij uit de Verenigde Arabische Emiraten nog winst. Een reden voor het verlies is onder meer het aandeel van Etihad in verliesgevende maatschappijen... Ook werden de vliegtuigen van Etihad minder waard... en had de maatschappij last van het laptopverbod op vluchten naar de VS. Rijkswaterstaat heeft nog geen idee hoe lang het herstel van de A2 bij knooppunt Amstel gaat duren. Vanmiddag moest 1100 vierkante meter asfalt worden weggevreesd. Daarna wordt de fundering van de weg onderzocht om te zien hoe de weg precies moet worden gerepareerd. Het weer nog bewolkt, op de meeste plaatsen droog en ook wat zon. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Short. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Voorthuizen en Hoevelaken staat 8 kilometer file met een uur vertraging. De rijbaan is daar dicht, het verkeer gaat daar alleen over de vluchtstrook. Op de N247 Amsterdam richting Hoorn staat tussen het Schouw en Monnikendam een file met 10 minuten vertraging.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 wat je eigenlijk kan vinden in de muziekgeschiedenis. We beginnen zo meteen met de Chamber Brothers en I Can't Turn You Loose. En daarna de Everly's, Don and Phil met Gone, Gone, Gone. We hebben natuurlijk de Beatles, we hebben Hot Chocolate, Maxi Priest... Eh, Blue Haze, The Animals. Nou, ga zo maar door. Heel veel plezier het komende uur. If you change your way, baby. You might get me to stay, baby. Better hurry up if you don't wanna be alone. 1964 waren dit Don en Phil Everly met Gone, Gone, Gone. En ze schreven het zelf. En we begonnen het, e- tweede uur, <laughs> het eerste uur, het tweede uur met eh, Chambers Brothers en I Can't Turn You Loose. En nu komen we daar nou op. Dat heeft te maken met eh, oude vrienden en mooie herinneringen. Compositie trouwens van Otis Redding. I Can't Turn You Loose. We gaan naar een one-hit wonder uit 1973. Blue Haze hier met Smoke Gets In Your Eyes. They ask me how I knew my true love was true. I, of course, replied something here inside cannot be denied. To my smile. a dog. Een one-hit wonder uit 1973, Blue Haze en Smoke Gets in Your Eyes. Zoals bekend zijn we bij Matchbox helemaal gek van B-kantjes. De achterkant van de A-kant, zou ik maar zeggen. Hè? Vroeger had je bijvoorbeeld The Animals met Bring It On Home To Me. Wat is er al? De zijkant. Oh. oh. Hij is weer terug hoor. Eh, we hadden <laughs> in 19, moet ik even goed kijken, 1965 hadden we The Animals met Bring It On Home To Me. Een geweldig mooi nummer. Maar de B-kant mocht er ook zijn voor Miss Coker. dus een B-kantje voor Miss Colker. De achterkant van Bring It On Home To Me van The Animals uit 1965. We zijn toe aan een top 100 hit uit het jaar 1979. Hier is ABBA met Chiquitita. Kom maar. 1, 2, 6. Ja. tell me what's wrong. You're enchained by your own sorrow. In your eyes, there is no hope for tomorrow. How I hate to see you like this. There is no way so sad, so quiet. Chiquitita, tell me the truth. I'm a shoulder you can cry on. You're vida. mocht je eventueel nog twijfels hebben over de titel... dat was You Are Beautiful en de groep heette Chic uit 1984. Dan gaan we weer terug naar de jaren 50. Een compositie van eh, Fats Domino en Dave Bartholomew. En Fats speelt ook hier weer de piano, net zoals in het eerste uur. En hij zingt ook nog Oh Hola Lovin'. Fat Man met A Whole Lot of Loving uit 1958. En dan zijn we toe aan de Beatles. Twee tracks van het eh, witte album. Of ook, zoals het heet, The Beatles. Want zo heet het eigenlijk. Jawel. En er zijn twee hele stevige nummers. Dus eh, zet hem maar, de volumeknop maar helemaal open. Kan je genieten. Hier zijn Birthday en de Year Blues van The Beatles. the soul. lekkere stevige tracks van The White Album Birthday en Your Blues. Dan gaan we even wat instrumentaals doen. Hier zijn The Shadows, Wonderful Land. Komt er maar. Shadows in Wonderful Land. Geschreven door Jerry Lorden. En die had ook al Apache geschreven en later ook nog Atlantis for The Shadows. Een heel mooi nummer nu van Hot Chocolate uit 79. I'll put you together again. mooi en gevoelig nummer van Hot Chocolate, I'll Put You Together Again. Eh, we gaan even terug naar de tijd van toen onze mop een mopje was. <laughs> Nou ja, zo erg is het nou ook weer niet. Maar na 1967, toen de Golden Earring nog Golden Earrings heette. Naar het album Winter Harvest, een compositie van George Koymans... Don't Wanna Lose That Girl. time to know she is right. van eh, de, Golden Earrings uit 1967. En dan gaan we nu wat tijd inruimen voor Jimmy Cliff. Het volgende nummer schreef hij en zingt hij. En het nummer daarna, dat schreef hij. Maar dat wordt dan gespeeld en gezongen door Maxi Priest. Eerst horen we Vietnam en daarna Wild World. Cause I never wanna see you sad en dan weet je Bye Bye Blues. Het is afgelopen met deze uitzending van Matchbox van de 27 juli. <laughs> En, eh, voor degenen die eh, regelmatig luisteren, Matchbox gaat met zomerreces. We zijn er een maandje niet. We gaan eh, weer frisse ideeën opdoen. En misschien blijft alles ook wel bij het oude. Dat kan ook natuurlijk, hè. Je weet het niet. Maar een maand lang zijn we niet te beluisteren. Dus de hele maand augustus kun je gewoon lekker doen wat je zelf wil. Ehm, tot in eh, begin september, de 7e geloof ik. En zo eh, zometeen Hans en Ro.